De jongens hadden geen kaartjes. Toen de conducteur daar wat van zei kreeg hij een aantal klappen tegen zijn hoofd. Ook schopten de jongens hem. Een passagier pakte een van de jongens vast, maar die wist te ontkomen toen de trein op station Gilserijen stopte. De vier konden in de buurt van het station alsnog worden aangehouden. De onderhandelingen over een staakt het vuren in Zuid-Soedan zijn stilgelegd. De bedoeling was dat de strijdende partijen vandaag voor het eerst rechtstreeks met elkaar zouden praten en niet via een bemiddelaar. Maar de partijen kunnen het niet eens worden over wat er precies besproken moet worden. Een nieuw tijdstip of een nieuwe datum voor het overleg dat in Ethiopië wordt gehouden zijn nog niet genoemd. In Zuid-Soedan vechten regeringstroepen van president Kier sinds half december tegen rebellen onder leiding van de vroegere vicepresident Machar. Een rotsblok van honderden kilo's heeft in Frankrijk een zwangere vrouw geplet die in een auto zat. De vrouw van 37 zat in de bijrijderstoel naast haar man. Ze was op slag dood. Haar man bleef ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in de Pyreneeën. Het rotsblok viel van een bergwand en kwam op de auto terecht. De omgekomen vrouw zou zeven maanden zwanger zijn. Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft dit jaar bijna 90.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er zo'n 8.000 meer dan vorig jaar. Veruit de meeste klachten gingen over harde knallen op straat. De andere gingen over gevaarlijke situaties, vernieling, achtergebleven vuurwerkresten, kruiddampen, bedreiging of belemmering van hulpverleners. De initiatiefnemers van het meldpunt willen vuurwerk alleen nog laten afsteken door professionals. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 4.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 Sterren van Toen, een coverversie van Blue Blue Day. Maar ik begin dit uur met een drietal trainsongs, waarvan er plenty zijn. Hierbij mijn keuze voor deze keer. Je luisterde naar Leon Russell alias Hank Wilson met Mystery Train. Don Murdoch zingt zijn eigen trainsong en Scott Miller vertolkt Freight Train Hard. Well, I'm hopping this train, I'm gonna on this train, I'm gonna ride my blues away. Well, I've had it up to here, and I'm heading out of town today. Said the 730 southbound, she's coming into town. I said the 730 southbound, she's coming into town. Well, the click-clack of those rails and I'll be on. i be sitting on my favorite stool. I said, I'm going back home. I'm going to be sitting on my favorite stool. Gonna drink this place dry, and I'm gonna be she was quite a night. I said, I'm waking up this morning, boy, she was quite a night. Who knows who's lying beside me, but this hangover's giving me quite 730 northbound. She's heading out of town. I said the 730 northbound. She's heading out of town.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 Als je daar niet tegen kan, kun je de boots uitlaten. Voor de andere, yeehaw. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. With You, Chris Young. I've been a rolling stone all my life, flying all alone, flying blind. I've seen it all, I've been around. I've been lost and I've been found. But who I am with you is who I really want to be. You're so. me laugh, you make me high. Mandy Barnett heeft een heel album gemaakt met daarop Don Gibson songs. Met daarop natuurlijk ook Oh Lons Me en I Can't Stop Loving You. Ik heb gekozen voor haar uitvoering van Blue Blue Day. Het origineel hoorde je in het eerste uur. Crossroads, Kees de Haan. It's been a blue door Frank Foster. job I hold and the dreams that keep me crazy. I know it seems that I ain't got time for you, baby. of you and I. and remind you of the reasons you chose this here life. I'm gonna touch you Crossroads met de act van de maand. Nadat hij met zijn klassieke countrygeluid geen potten meer kon breken, gooide Price het in de tweede helft van de jaren 60 over een andere boeg. Wij gaan eerst nog naar twee nummer 1 hits luisteren uit de jaren 50.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 Vandaag ga ik terug naar 1964. Roger Miller scoorde toen met Dang Me. Bobby Bear timmerde aan de weg met Four Strong Winds en George Jones scoorde met The Races On. bit high, getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night and running wild. Woman sitting home with a month-old child. Dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me. High from the highest tree. Woman, would you weep for me? sitting around drinking with the rest of the guys. Six rounds bought and I bought five. Spent the groceries and half the rent, like fourteen dollars, having twenty-seven cents. So dang me, dang me, they ought to take a rope and hang me. High from the highest tree, woman, would you weep for me? One more. They say violets are purple, and sugar's sweet and so is maple syrup. And I'm the seventh out of seven sons. My pappy was a pistol, I'm a son of a gun. I said, dang me, dang me, they ought to take a rope and hang me. High from the highest tree, woman, would you weep for me? weather's good there in the fall. Got some friends that I things are going good, you could join. I feel tears welling up, calling deep inside, like my heart's sprung a big break. And the stab of loneliness, sharp and painful, that I may never shake. Now you might say that I was taking it hard since you wrote me off with a call. But don't you wager that I'll hide the sorrow when I'm a rear right down and bold. Now the race is on and here comes pride up the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratched for another's sake. The race is on and it looks like heartaches. And the winner One day I ventured in love, never once suspecting what the final result would be. How I lived in fear of waking up each morning and finding that you'd gone from me. There's aching and pain in my heart, for the day was the one that I headed to face. Somebody new came up to win her, and I came out in second place. Now the race is on, and here comes pride at the backstretch heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratched for another's sake. The race is on. Brandy Clark is een Amerikaanse country singer-songwriter. Haar songs zijn opgenomen door Miranda Lambert, de band Perry, Reba McIntyre, Leon Rimes, Billy Currington, Darius Rucker en Casey Musgraves. Maar ook zelf doet zij het niet onverdienstelijk. Luister maar naar Stripes. picture in the paper of me where Eindelijk heeft de onderschatte zangeres Julie Roberts na drie jaar weer een album uitgebracht. Onlangs kwam ze op de proppen met Good Wine and Bad Decisions. En I'll Close My Eyes is één van de songs op dat album. How can a man next to chest where my heart used to be. I'll close my eyes so I don't have to watch you. laatste single, If I Didn't Have You, doet het nog steeds goed, maar Thompson Square heeft al een opvolger klaar. Het Duo of the Year brengt nu Everything I Shouldn't Be Thinking About uit als single, dat eveneens op hun laatste album Just Feels Good staat. Daarmee besluit ik deze uitzending. Volgende week ben ik er weer. Tot dan. Dag. on change